Gestart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een schietpartij. Gisteravond werden twee mannen doodgeschoten op de parkeerplaats bij het Van der Valk Hotel langs de A27. De politie heeft het personeel en de gasten gehoord als getuigen. Ze mochten rond middernacht naar huis, wel moesten ze hun auto laten staan op de parkeerplaats. De dader of daders van de schietpartij zijn nog voortvluchtig. De Britse prins Philip is de afgelopen avond geopereerd aan een verstopte kransslagader. Werden geraakt. Later kwam een tweede auto in het spel die de politie van de weg probeerde te drukken. Uiteindelijk werd één auto klemgereden en de bestuurder opgepakt. De andere auto reed zich vast in een hek. Maar ondanks waarschuwingsschoten wisten de twee inzittenden te ontkomen. In Houten heeft de politie de hele nacht onderzoek gedaan naar een schietpartij. Onbekende schoten gisteravond twee mannen dood op de parkeerplaats bij het Van der Valk Hotel langs de A27. De politie heeft het personeel en de gasten gehoord als getuigen. Ze mochten rond middernacht naar huis, wel moesten ze hun auto laten staan op de parkeerplaats. De Britse prins Philip is gisteravond geopereerd aan een verstopte kransslagader. Hij was eerder op de dag met hartklachten opgenomen in een ziekenhuis in Cambridge. Bij de operatie werd een stent ingebracht. De 90-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth moet nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. Hij ligt in Cambridge omdat de koninklijke familie kerst viert op een buitenverblijf. Een Taiwanese violiste die in Amerika studeert is herenigd met haar instrument. Ze had de bijna twee eeuwen oude viool in Philadelphia in de laten liggen. De busmaatschappij zei aanvankelijk dat het instrument niet was gevonden. Waarna de 19-jarige studenten naar de politie en de media stapten. Later bleek dat schoonmakers de viool uit 1835 toch hadden gevonden.